Want ook kinderen hebben er last van, zegt de organisatie voor mijnbouwschade. Moet je voorstellen dat ouders soms eh, heel erg bezig zijn met eh, de zorgen die ze hebben rond de veiligheid van het huis, eh, de, de schade die er is, nou ja, met name ook instortingsgevaar, dat ze daar de kinderen niet mee willen belasten, maar dat de kinderen daar wel van alles van ervaren. Het is dat soort leed waar je aan moet denken. Zo'n 6500 kinderen en jongeren hebben recht op zo'n bijdrage. Ze krijgen tussen de 1500 en 5000 euro. De man die gisteravond vier mensen neerstak in een sportschool in Duisburg in Duitsland is nog steeds op de vlucht. Dat meldt een Duits persbureau. Drie van de vier slachtoffers zijn buiten levensgevaar. Een van hen ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Blijft veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd de politie kan nog niet veel zeggen. Ze weten ook niet zeker of ze met één of met twee daders te maken hebben. En een teleurstelling voor ongeveer 15.000 Utrechtse studenten... die wel recht hebben op de energietoeslag, maar toch niet krijgen. Waarom? De Rijksoverheid heeft er simpelweg geen geld voor vrijgemaakt. En dus zegt de gemeente dat ze het geld ook niet kunnen uitkeren. Utrecht moet daarom nu duizenden studenten teleurstellen... maar een kleine groep maakt alsnog kans op het bedrag van 1800 euro. En belandt jouw dartpijl ook altijd ver naast het bord als je gooit? Dan is dit iets voor jou. Studenten van de TU Delft hebben een superpijl gemaakt. Die zwappert minder in de lucht en dus grotere kans dat je de bolsaai raakt. Er is in ieder geval één fan, zegt RTL Nieuws, namelijk meester darter Raymond van Barneveld. Nee, fantastisch. Ja, eh, eh, het voelt lekker. Het, dit is niet gek of zo, weet je. Kijk, normaal kan je een pijl dus hier achterin gooien. Nou, dat kan dus hier al niet meer. De flight kan ook niet op de grond vallen. Nou, dit is echt wel serieus over nagedacht. Ja, dat is even wennen. Uh, maar maar ja, als je er even mee gooit, dan... dan valt het als een, als een malle. De pijl moet nog flink getest en verbeterd worden... maar het zou volgens kenners zomaar een grote revolutie in de dartwereld kunnen zijn. Het weer lekker zonnig bij 12 tot 16 graden. Morgen bewolkt met vooral ochtends regen. Het waait dan hard en het wordt max een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer heeft behoorlijk wat vertraging op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom. Het komt door bezoekers aan de Keukenhof. Die staan in de file tussen de afrit Abbenes en Hillegom en de vertraging is een half uur.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 Competition in other places. Uh, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. check Guitar George. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing.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 En we gaan door met de Venga Boys, We Like to Party. organisatie van het driedaagse culinair cultureel festival Wereldse Smaken is een originele actie gestart om Zandvoortse ondernemers met een speciale boardingpas aan boord te krijgen. Want ondanks het succes van vorig jaar blijft het een uitdaging om de evenement financieel rond te krijgen. Wereldse Smaken is een initiatief van bevriende dorpsgenoot Edwin Siebel, Basil Lammers en John Swiers. Na het succes van de première afgelopen zomer is de organisatie voor de volgende editie in volle gang. Het festival belooft nog lekkere en gezelliger te worden. Het weekend van 14 tot en met 16 juli zal het Gasthuisplein en omgeving wederom het toneel zijn van live muziek, uiteenlopende vermaak, versnaperingen en landen uit de hele wereld die vanuit fraaie foodtrucks hun lekkerste gerechten presenteren. De volgende in de lijst is The Four Tops, Standing in the Shadow of Love. instrumentaal van de week. De Tornado's was een Britse muziekgroep die werd opgericht in 1961 en de Tornado's maakten louter instrumentale nummers. De band werd veel als achtergrondgroep gebruikt op opnames. Tussen januari 1962 en augustus 1963 waren de Tornado's ook de vaste begeleidingsband van de zanger Billy Fury.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 dan is nu uw grote kans. Op de vroege ochtend van zondag 23 april... gaat u onder leiding van een gids luisteren naar de welluidende vijf van de Duin... Aan het eind van de ochtend herkent u voortaan de zang van de nachtegaal, de boompieper, de tjiftjaf, de fiets en de zanglijster, die ook wel de meesterimitator van alle vogels wordt genoemd. En wie weet horen en zien we ook de zwartkop, de boomleeuwerik, de winterkoninkje, de grasmus en de groene specht met zijn schaterlach. Vergeet u niet een verrekijker, warme kleding en iets te drinken of te eten mee te nemen. Aanmelden verplicht via de e-mail naar bernavanbaarsen.gmail.com En de informatie is bij Berna van Baarsen, telefoonnummer 06 24 62 46 22 06 24 62 46 2-2. En het is de Amsterdamse waterleiding Duinen, ingang Zandvoortselaan 130a bij restaurant Dun. Aanvangstijd is, let op, heel vroeg, half zeven en we zijn ongeveer om half negen weer terug. En de volgende is een Nederlands liedje, een oud liedje. Robert Long met Flink zijn uit 1977. En ik kijk naar je gezicht Nu nog lig je naast me En je ogen zijn nog dicht Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn Er is iemand waar je meer om geeft Dat kan gebeuren flink zijn even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. Twee uur, zondagmiddag al je spullen staan al klaar. Koffers en wat dozen. Ik kijk er af en toe eens naar. Voel me kloterig, maar ik zeg het niet. Ik hou me goed, je ziet dus dat ik het begin te leren. Flink zijn, even flink zijn en hoewel het lang kan duren zal ik wachten Tot ik niet meer denk aan jou Zal wachten tot ik vrij zal zijn En net zo ver als jij zal zijn Dus wachten tot ik niet meer van je hou Zes uur, zondagavond Nou tot ziens zeg jij, ik ga afscheid aan de voordeur. Jij rijdt weg, ik staar je na. Waarom schreeuw ik niet? Zijn mijn ogen droog? Het is misschien net iets te vaak gebeurd om nog te huilen. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel het lang kan duren, zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik niet meer van je hou. tien uur, het is al donker. Ik moet de deur uit, want ik stik. Jas aan, ik ga de stad in. Waar er meer zijn zoals ik. Ik zal niet eenzaam zijn, nee, vannacht nog niet. En proberen niet jouw lijf te zien, je geur te ruiken. Flink zijn, even flink zijn. En hoewel die kans gering is, hoop ik vurig dat ik niet verlang naar jou. Proberen om weer vrij te zijn en net zo ver als jij te zijn. Dus wachten tot ik weer van iemand hou. Dit waren ABBA met Ode to Freedom. En we gaan door met The Tremolo's. Silence is golden. Songfestival de Weghouw aankomt... heb ik gekozen voor Fairy Tale. En dat betekent een sprookje. En dat is een nummer gezongen en geschreven door de zanger Alexander Rybak. Met het nummer won Rybak het Songfestival in 2009 in Moskou voor Noorwegen. Het nummer is geënt op Russische en Noorse folklore...